Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in januari een verdacht pakketje neerlegde bij een Joods restaurant in Amsterdam... moet acht maanden de cel in. Het pakketje leek op een bom, onder meer omdat er elektriciteitsdraden uitstaken. Na onderzoek bleek dat er geen explosieven in zaten. Volgens de rechter heeft de man het restaurant uitgekozen omdat de eigenaren Joods zijn. De man is al eens eerder veroordeeld voor antisemitische uitingen. Het aantal coronabesmettingen in België is voor de tiende dag op rij gedaald... maar iets minder dan de afgelopen dagen. Vorige week werden gemiddeld 490 nieuwe besmettingen per dag geteld. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen namen af. Onder meer uit de provincie Antwerpen komen lagere cijfers. Daar werd vorige maand nog een avondklok en een mondkapjesplicht ingevoerd... om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. De regeringscoalitie onderhandelt op dit moment over een derde steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De huidige steunronde loopt op 1 oktober af. Volgens Haagse bronnen komt er voor een langere periode een derde steunpakket waar minder bedrijven voor in aanmerking komen. Volgens het AD wil het kabinet alleen nog de zwaarst getroffen sectoren helpen. En de Thaise koning Vajiralongkorn heeft zijn verstoten minnares vergeven, melden goed geïnformeerde bronnen. De toen 34-jarige vrouw werd vorig jaar naar de gevangenis gestuurd... omdat ze onder meer te ambitieus zou zijn geweest. Nu wordt de minnares weer toegelaten tot de harem van de koning van Thailand. Precies, precies een jaar geleden werd ze geïntroduceerd aan het Thaise volk. Ze kreeg als eerste vrouw in meer dan een eeuw tijd de titel Koninklijke Edele Gemalin. En twee maanden later werd haar die titel alweer afgenomen. Het weer waait nog altijd stevig aan de kust, soms stormachtig. De wind die neemt vanmiddag langzaam iets af. vooral in het noorden en het oosten blijft het regenen bij een graad of 19.